Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De belangrijke Europese beurs allemaal in de min geopend. Frankfurt, Parijs en Londen stonden kort na de opening op zo'n procentverlies. Ook de beurs in Amsterdam noteerde rode cijfers. Beleggers hebben er weinig vertrouwen meer in dat er een oplossing komt voor de Griekse schuldencrisis. Ook de afwaardering van twee Franse banken door kredietbeoordelaar Moody's drukt de stemming op de beurzen. Het zijn de banken Société Générale en Crédit Agricole... Ze hadden al niet de hoogste waardering en zijn nu allebei nog een stap omlaag gezet. De twee banken hebben voor miljarden aan Griekse staatsobligaties. De financiële wereld houdt steeds meer rekening met een Grieks bankroet. De VS en China hebben de Europese leiders opgeroepen om de eurocrisis in te dammen. In België zitten de gesprekken over de formatie muurvast. Er is de hele nacht onderhandeld om de impasse over het tweetalige kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde te doorbreken, maar dat is niet gelukt. Formateur Di Rupo heeft de acht partijen voor vanmiddag voor crisisoverleg bijeengeroepen. Di Rupo noemt dat een ultieme poging. Een Belgische krant meldt dat de Belgische koning in verband met de vastzittende besprekingen vandaag vroeg terugkeert uit Frankrijk. De formatie in België duurt al 15 maanden. De Franse oud-premier de Villepin is ook in hoger beroep vrijgesproken in de zogeheten Clearstream-affaire. Volgens het Hof is er geen bewijs dat Philippin betrokken was bij een lastercampagne tegen zijn toenmalige rivaal Sarkozy. Aanklagers hadden een celstraf van 15 maanden voorwaardelijk geëist. De zaak draait om valse afschriften van de Luxemburgse bank Clearstream, waaruit zou blijken dat Sarkozy smeergeld heeft aangenomen. Philippin, die toen net als Sarkozy minister was onder president Chirac, zou niets hebben gedaan tegen de lastencampagne. Dan nog het weer. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking. Later gevolgd door regen. Het wordt 15 tot 18 graden. De komende dagen is het droog met ruimte voor zon. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat tussen Bussum en Eembrugge 9 kilometer na een ongeluk. Bij Eembrugge is de linkerreis ook dicht.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 I don't know what to do. So it wasn't you. Alright. could I forget that I had given an All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Oh, you pretty girl, man, access to your villa.